True love, they've been without it. And all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows else where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me. I took his flute. No, I wasn't that cute to him. Was I? I did it because you lied, because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you. Ach, als het over de liefde gaat, dan gaat het van dik houtzaag mijn plank als je dit zo hoort hè, bij Bob Dylan. I want you so bad. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Tot 12 uur ga ik je oren verwennen met, eh, nou, lekkere muziek hoor. En veel afwisseling, echt hoor. Je gaat je de komende 55 minuten echt niet vervelen. Dus blijf lekker hangen hier bij GoFM. Dan komt het helemaal goed. En straks ook een reportage van Jeroen van Gent. En wat daar allemaal in zit, dat hoor je straks. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar eerst nog muziek van Stella Black. duo was het. June Lodge en Prince Mohammed samen in Someone Loves You. En Stella Black met Something Tells Me. En uh, daar bedreigt dus toch eh, haar vriendje. Er gaat jou iets gebeuren vanavond. Hm. Eh, hier allemaal bij GoFM op deze mooie zondagmorgen. Straks een, uh, ja, een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het over iets aardigs hebben. Wat is voor u het mooiste plekje van Nederland? Dat is een goede vraag, want eh, ja, de vraag is gesteld aan de Arakante. Dus dan krijg je wel weer aparte antwoorden. Dus, en daar zit Zeeland heel vaak in. Dus goed nieuws. First they ignore you. Then laugh at you. hate you they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen.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 Ongelooflijk. En eh, Don't Forget to Remember, natuurlijk. En dit prachtige nummer zijn we natuurlijk niet vergeten. Daarom draaien we hem hier bij GoFam. En verder Robbie Williams en Trippin. Ehm, Bezoek onze website eens, want daar staat het eh, regionale nieuws bij elkaar. Gezellig, bijvoorbeeld de havendagen 2022. Dat is nog eh, over twee maanden, dus het duurt nog wel even. Maar er staat wel een mooi bericht over. Eh, want voor Hans van Leeuwen en Mieke van de Nemo... is het organiseren van de jubileumeditie van de havendagen extra mooi. Het bericht is al een beetje naar beneden gezakt, hè, dus je moet wel even scrollen. Maar het is echt een hartstikke mooi bericht over de havendagen... waar natuurlijk GoFM ook haar best weer gaat doen om u om uw reacties te vragen. Dus we zijn erbij, ook weer op de havendagen 2022. We missen het al een hele tijd dus. Tijd voor de Eagles hier bij GoFam en zometeen de reportage van Jeroen van Gent. Hier is Lying Eyes. dress up all in lace and go in style.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 Of we denken aan vakantie en boeken al. Toch eh, zijn er zo door het jaar heen plekken en plaatsjes waar u ook wel graag komt misschien. <laughs> Ja, wat zijn die plaatsen voor u? Wat is voor u een mooie plaats in Nederland? U hoort het hier in een reportage van Jeroen van Gent. Oh, ja. In Zeeland misschien? Ja. Wij houden nogal van de zee, dus dan in eh, dat. Uh, ik we Walger uitkomen. Walcheren? Ja. Dacht u daar ook aan? Ja, Zoutelanden. Ja. Zoutelanden? Ja. Zoals in dat nummer. Precies. Nou, moe. <laughs> ja, dat is een goeie. Ja. Eh, Nederland is heel mooi. Eh, ik ben hier opgegroeid, maar ik woon nu in Heemstede. Dicht bij Zandvoort, dicht bij de zee. Ja. Ja, dat is toch wel eh, wat anders hoor. En wat mooier. Ja, dat ken ik toevallig. <laughs> ja. ja. Dus eh, ja, dan zeg ik toch even dat. Wat is het mooiste plekje van Nederland? Ja. <clears throat> het mooiste plekje van Nederland. Jeetje, de vraag je me wat. Ik vind eigenlijk wel mijn eigen tuin. Eigen tuin? In mijn eigen tuin ben ik heel erg blij mee. Kan me goed voorstellen. Ja, ja. zeker de afgelopen periode. Dus prima. Ja, eh, er kon weinig en dan eh, lekker in de tuin zitten. Ja, en we hebben gewoon, bij, die de ligging is gewoon perfect. Dus ja, prima. Wat is het mooiste plekje van Nederland? Oeh, ja. Ehm, <laughs> ja. Kinderdijk, denk ik. Kinderdijk, met de molens, Alblasserdam. Zeker. Ja. Koopgroot. Koopgroot? Vind ook wel een mooie plek. Dat is weer heel wat anders, dat is de stad. Ja. ja. Nou, vraag ik eerst aan jou, wat maakt de koopgroot leuk of mooi? Ja, het is gewoon Rotterdams. En eh, veel winkels hou ik van. Dus ja, daarom eigenlijk. De dynamiek van de stad. Ja. Ja, waarom Walcheren? Ehm, ja, daar is veel strand. Eh, de, ze noemen het ook wel eens eh, gedeelte de Zeelse Riviera. Ja. En aangezien we ook veel van lekker weer houden, daar vang je gewoon de meeste zonuren van Nederland. Ah ja, dat is letterlijk waar hè? Ja, ja. dat is echt zo. En wat maakt het verder de Riviera, behalve de zon? Ehm, strand, ja, strand. En eh, eh, eh, gezellige gelegenheden om lekker wat te drinken of te eten. Ja, de dingen die een beetje bij vakantie horen, zeg maar. Die heb je daar. De zon, zon, zee en strand en inderdaad... inderdaad Ehm, ja, dat je daar ook in lekker kan zitten en zo lekker genieten. Eh, niks hoeft, alles mag eigenlijk een beetje met je, met je die gedachten en zo. Eh, jij, Kinderdijk, eh, ben, je, daar oh, vaker geweest? Ja, nee, ik kwam me vroeger best vaak een paar vrienden in de buurt wonen. Dus. Ja. En wat is het dan? Zijn het de molens of de, de ligging? Er komen veel toeristen. Kinderdijk. Ja, zeker. Nee, het zijn gewoon de molens. vind het wel mooi op zich. Een beetje het water in de buurt. Mooie plek. Vind jij nou ook die moderne molens leuk? Die, die, die windmolens die energie opwekken? <laughs> ja, geweldig. ik moet zeggen, ik vind ze niet mooi, maar uh, ja... Het heeft ook wel iets. het heeft een nut. mooiste plekje van zee. Berg aan zee? Ja. Oh, wacht even, ben ik, daar vind Katzand mooi. Katzand? Dat is ja. vlaanderen Ja, ja vlaanderen Nou, gelijk, gelijk even doorvragen. Katzand, wat is er mooi in Katzand? De jachthaven. jachthaven? <laughs> en het strand. Ja, mooi strand. En lekker rustig, hè? En, nou, nee, het is niet oh, rustig. nee, het is niet oh, <laughs> rustig. Heel, veel Belgische mensen en Duitsers, ja. Oh, toeristen. Maar goed, het mm. is een mooie, mooie omgeving. Ja. Berg aan zee, waarom? Eh, ja, mooie natuur. Ook de duinen en het strand. Ja. We gaan natuurlijk wel in het voorseizoen, niet in het hoogseizoen. En een leuk centrum met winkeltjes. Kunstenaars hebben daar eh, ook eh, leuke ateliers. Ja. Zo komen net. <laughs> Is dat ook niet uh, platgelopen door toeristen inmiddels? Uh, nee, dat valt mee, hè? Want jij bent er ook geweest met mij. Ja, ja, ja. Nee, dat valt mee. Ja. Het is een heel mooi duingebied. Ja. precies. En ook bossen waar je doorheen kan fietsen. En, eh, ja. En doet u dat dan? Is dat ook de, de associatie? Zeer zeker. <laughs> Fietsen en lopen? En wandelen, ja. Door de duinen? Door de duinen, Wat is het mooiste plekje van Nederland? Ja, daar staan we op dit moment. En uiteraard, eh, ik woon hier al heel lang. En ja, dat is ook eh, met de reden. Ja, ik ben hier heel erg betrokken. En ehm, vandaar dat het voor ons nog steeds het leukste plekje van Nederland is. Al zijn er heel veel andere mooie plekken ook. Dat geef ik toe. Ja, tuurlijk. Ik, eh, ik hoef er niet per se even weg. Er zullen ongetwijfeld hele mooie plekjes zijn. <laughs> maar voor mij is dat ook wel een heerlijke ultieme relaxplaats. En is die tuin dan voldoende? Of hoe, hoe wordt er relaxed? Eh, kopje koffie erbij, eten in de tuin? Alles. De, hele familie komt binnen met, met honden. We hebben nu een lekkere eh, veranda waar we met z'n allen kunnen zitten, eten, drinken. Dus gewoon een soort uh, familiehuis, zullen we zeggen. De duinen? De duinen, absoluut. Eh, nou ja, in Zandvoort, de zee. Dus, ja, eh, af en toe een beetje geluid van het circuit, maar goed. En in de verte. Geen probleem. <laughs> Eh, als groot racefan is dat geen probleem. Dus wat dat betreft is het prima. Maar u woont er, kunt u er dan nog onbevangen naar kijken? Echt van genieten? Jazeker. Ja, zeker. ja nee, zeker. <laughs> zeker, als je, als je hier altijd wel opgegroeid, zal zeggen, tussen het beton, om het even zo te zeggen. Ja, ja dan zeker, absoluut. Wij hebben alle twee iets. Kijk, wij hebben een zeilboot. En dan zoek je andere plekken op. Ja dus dan gaan we Katzand, eh, Zeebrugge, ja. Eh, Zeebrugge Blankenbergen. Ja, dat is <laughs> hartstikke mooi. ja. We zitten ook wel, dat je, kijk op zondag is het weer hier heel erg rustig, want het is ook een kerkdorp. Ja, dus er gebeuren hier op zondag veel minder dingen. Maar ik vind het gewoon, eh, ja, het, het, het, woont hier prettig en ja. Mijn huis. Aha. Dat is het mooiste plekje van Nederland. Dat klinkt goed. Dat klinkt ook heel goed. En ik heb gewoon een rijtjeshuis, maar het is erg gezellig. En ik voel me er thuis, dus voor mij is dat het mooiste plekje van Nederland. En is het alleen binnen of ook buiten? Tuin? ook buiten. Ik heb een mooie boom in de tuin. En eh, die begint nu uit te komen. En we hebben een ecotuintje aangelegd voor de bloemetjes, voor de bijtjes en de vlindertjes. Oh ja. Dus ja, daar genieten we ook heel erg van. U hoeft ook niet na te denken. Nee, ik zeg het ook meteen. Fantastisch. <laughs> Ja. Hoe kwam het er dus zo bij om daar te gaan wonen? Eh, ik werk eigenlijk in Amsterdam, dus vandaar. Dus oh. wel dichterbij. Ja. ja, en dan kun je rustig van die drukte en daar genieten van, eh, ja. van de rust. En, eh, van de rust. Ja. ja, absoluut. Zo de zee in? ook dat, ook dat. <laughs> Wat maakt het tot mooiste plekje van Nederland? Omdat ik me er thuis voel. Als ik na een dag hard werken thuis kom, kan ik op de bank gaan zitten, mijn voeten op tafel gooien. Een lieve man naast me, wat willen mensen nog meer? Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ken je dat gevoel van niet hier willen zijn? Van een poes of een ander lui dier willen zijn? Van schat, weet je wat? We gaan naar de zon. Schat, we wagen de kans. We kopen een huis op een heuvel in de Provence. En dat dan dat stemmetje denkt in de Provence. In de Provence. In de Provence. Praat in Frans. Of dat je op straat loopt en plotseling ziet: Ik loop hier nou wel, maar ik hoor hier niet. Uiteindelijk heb ik een beter humeur in een wat slordiger land. Ik stap in de wagen en ga naar de Provence. En dat dan dat stemmetje denkt in de Provence. In de Provence. In de Provence. Praat iedereen Frans. Wat zou het dat daar Frans wordt gepraat? Het is zo dat daar iedereen Frans verstaat en het leven gewoon zijn gangetje gaat. Nou, een kennis heeft laatst nog de zon opgezocht. In de middle of nowhere een huisje gekocht. Hij zit met zijn gezin op een prachtige plek. Maar niemand komt ooit bij hem langs. Je merkt het als je de weg vraagt. In de Provence, men spreekt daar geen Nederlands. In de Provence. In de Provence. In de Provence praat ieder in Frans, je moet weten, vroeger heb ik het gedaan. Ik ben met mijn gitaar naar het zuiden gegaan. 14 juillet op het dorpsplein. En voor ik het wist had ik chance. En stond met mijn mond vol tanden in de Provence. In de Provence. In de Provence. Geen enkele kans. in de Provence, in de Provence, in de Provence, geen le kans, in de Provence. mooie disco-stamper uit de jaren 80. Jawel, van Ray Parker Jr. zonder eh, radio. Want daar zong hij ook in die, in die, groep, weet je het nog? Ghostbusters en Joost Belinfante met In de Provence. Mooie herinnering. We zijn hier trouwens eh, aan het eh, vechten geweest over het laatste pecan broodje. Pecan, pecan. We zijn er nog niet uit hoe je dat nou precies noemt. Wel lekker. Maar we hebben besloten dat ding te delen. Maar ja, dan heb je dat in stukjes gesneden. En is dat ding helemaal verkruimeld. Heb je dat weer. Maar ja. Waarom meld ik je dit eigenlijk? Maar ja, dan weet je tenminste wat hier allemaal gebeurt in de studio van GoFam. Behalve muziek uitzoeken. Bijvoorbeeld van Art Sullivan en Kiki. Hier is... ik zie, tu pars Comme un qui s'en va nu echt gaan. Comme le soleil qui se meurt. Nee, ik kom niet meer terug. Pour quelques larmes séchées. Toi, geef nog één laatste kus. Moi, j'attends. Oh, ik hou zo van je. Comme une rose fanée. Wat was het fijn samen. Comme un oiseau tombé. Hou me niet tegen. Comme un chien qui est blessé. Nee, ik wil niet huilen. Je voudrais te garder. Oh, dan hou ik van je. Et si tu pars j'aime mourir. Ik ben zo lief. Comme un visage sans sourire. Wat zou ik je warm te missen? Comme un cri dans le silence. Ja, hou me nog even vast. Moi, j'attends. Ik hou zo van je. Comme un cœur violet. Je moet me nu echt laten gaan. Comme un piano désaccordé. Ik zal je nooit vergeten. Je voudrais te crier. Nog één laatste kus. Je voudrais te garder. Oh, ik hou van je. Ik hou Si tu pars, van eh, de familie Core, de Coors. En Old Town, een eh, prachtig nummer dat eh, ooit werd geschreven en gezongen door Phil Lynott, de zanger van Thin Lizzy. Kunnen we ook wel wat van draaien komende aflevering van de zondagmorgen van Gove, volgende week of zo. Ja, ook niet verkeerd hoor. En verder romantiek, nou ja, een uh, aflopende romantiek van uh, Art Sullivan en Kiki natuurlijk hier in show. Ik loop wel aardig tegen 12 uur. Wat schiet de tijd op als je het naar je zin hebt. you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause me boldly that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause anders. Ach, ach, ach, ach. Alles voor hen zelf houden. Hmm. Zeker de zomerzon. Schande, schande. De makkers uit 1972. Wel lekker gezellig aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Daarvoor hoorde je Buddy Holly en That Will Be The Day. hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. En ehm, ik hoop dat je er weer bij bent. En me weer gezelschap houdt. Volgende week zondag ben ik hier weer in de studio van GoFam. En eh, misschien jij aan de andere kant van de radio misschien wel. Met het zondagochtend ontbijt of de brunch. Ik wens je een hele fijne dag. En tot besluit van deze show. Een mooie van Julian Lennon. Much to say for goodbyes. Tot volgende week.